Jan van der Putten met het NOS-journaal. De regisseur Abbas Kiarostami is overleden. In 1997 brak hij internationaal door met zijn film De Smaak van Kersen... over een man die zelfmoord wil plegen en iemand zoekt om hem te begraven. Kiarostami kreeg voor die film in Cannes de Gouden Palm. Hij overleed in Parijs, waar hij werd behandeld wegens kanker. Hij was 76 jaar. Boris Johnson vindt dat Andrea Leadsom, de nieuwe Britse premier moet worden. In de verklaring zegt Johnson dat zij de kracht, het doorzettingsvermogen en de vastberadenheid heeft die nodig zijn om het land te leiden. Leadsom is namens de conservatieve minister van Energie. Ze was in de referendumcampagne een van de prominentste voorvechters van een brexit. In de race om de opvolging van premier Cameron gaat ze in de peilingen op kop samen met minister May van Binnenlandse Zaken. Boris Johnson maakte vorige week onverwacht bekend dat hij geen kandidaat is. Als de Britten terugkomen van hun brexit mogen ze wat eurocommissaris Timmermans betreft in de Europese Unie blijven. Dan moeten we hen met open armen ontvangen, zei Timmermans tegen de NOS. Hij was niet verbaasd dat bij het referendum de meerderheid voor vertrek stemde, want volgens Timmermans is de Britten twintig jaar lang verteld dat de EU niet deugt. De voetballers van IJsland zijn bij terugkomst in Reykjavik als helden ontvangen. Ze werden opgewacht door tienduizenden mensen. Met een open bus werden de spelers van bondscoach Lagerbäck door de stad gereden. IJsland verloor in de kwartfinale met 5-2 van Frankrijk. In Braschaat in België zijn in korte tijd vier wethouders betrapt met drank op achter het stuur. De afgelopen maanden werden drie wethouders betrapt. Afgelopen weekende liep ook de wethouder Financiën en Ouderenbeleid tegen de lamp. Een van de betrapte wethouders van Brasschaat voerde als excuus aan dat het als politicus moeilijk is om niets te drinken, omdat er bij officiële gelegenheden vaak alcohol geschonken wordt.